Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. De problemen op London Heathrow na de grote stroomstoring daar gaan nog zeker dagen duren. Tot vanavond kunnen in ieder geval geen vliegtuigen landen of opstijgen op het grootste vliegveld van Europa. En veel toestellen zijn ook op de verkeerde plek. Vliegtuigen die eigenlijk op Heathrow zouden landen wijken daarom uit naar een andere luchthaven. Ja, daar sta je dan ineens vanuit bijvoorbeeld Atlanta, niet in Londen, maar in Amsterdam. Lovely city, but not the city I was choosing to be in today. So now you try to fix something. That, that's the hope, yeah. So uh, it looks like they're going to try and get us back on another flight somewhere to the UK and then find a way home. Maar hoe de passagiers hun reis kunnen vervolgen, weet Schiphol nog niet. De drie mannen die bijna twee weken geleden werden aangehouden... voor betrokkenheid bij de grote brand in het centrum van Arnhem... blijven drie maanden langer in de cel. Ze worden ervan verdacht de brand te hebben aangestoken. Een van de drie mannen woonde ook in het centrum van Arnhem... en stond erom bekend dat hij al vaker overlast veroorzaakte. Steeds meer gemeenten halen mensen met probleemschulden sneller uit het systeem van het bureau kredietregistratie. Meer dan 40 gemeenten doen dat niet meer na vijf jaar, maar na een half jaar. Daardoor kunnen mensen bijvoorbeeld makkelijker een hypotheek aanvragen. Want wie geld leent of bijvoorbeeld een telefoon koopt op afbetaling... wordt bij het BKR geregistreerd. En het is natuurlijk een zonnige en warme dag vandaag. En dus wordt er weer drukte verwacht op de terrassen, aan het water en op de balkonnetjes. Deze mensen genieten ervan, zeggen ze tegen Hart van Nederland. Lekker vandaag een dagje vrij ingepland en... Eh, mijn moeder uitgenodigd om lekker hier te gaan lunchen. Ik zeg net tegen haar van eh, even, eerst even een beetje de zon erop en dan insmeren. De zon maakt een mens toch wel blij. Mooier kan je niet hebben. Als je dat vergelijkt met het verregende vorig jaar... tot zo'n beetje de hele lente geregend heeft. Nou, een betere start kunnen we ons dan niet wensen. Ja, niet vergeten in te smeren natuurlijk. En neem het er vooral even van. Want volgende week dan gaan de temperaturen weer wat omlaag. Het weer van vandaag dan nog eventjes. Het is een zonnige lentedag natuurlijk. blijft droog. Wel is er in het zuiden kans op wat wolken.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 blijven waarschijnlijk dagenlang problemen door de grote stroomstoring. In ieder geval tot in de avond kunnen er geen vliegtuigen opstijgen of landen. De drie mannen die zijn aangehouden vanwege de stadsbrand in Arnhem... blijven drie maanden langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank vanochtend bekendgemaakt. De mannen worden verdacht van brandstichting. De Franse chirurg die terecht staat vanwege het seksueel misbruiken van 299 kinderen... heeft voor het eerst een bekentenis afgelegd. Dat heeft de advocaat van Joël Le Squarnec bekendgemaakt. Tot nu toe had de Fransman alleen gedeeltelijk bekend.